allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuw gekozen president van Gambia krijgt de onvoorwaardelijke steun van de buurlanden. De verkiezingen van twee weken geleden werden gewonnen door Adama Barrow... waarmee een einde kwam aan het 22-jarige bewind van dictator Yahya Jammeh. Die legde zich eerst bij de uitslag neer, maar tekende later protest aan... omdat er zou zijn gefraudeerd. Het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, ECOWAS, zegt nu dat Barrow de terechte winnaar is, dat hij volgende maand als president van Gambia moet worden geïnstalleerd en dat Jammeh daaraan moet meewerken. Doet hij dat niet, dan kunnen er sancties volgen. Henry Heimlich, de bedenker van de Heimlich-greep, is overleden. De Amerikaan was in de jaren 70 directeur van een ziekenhuis in Cincinnati... en bedacht toen een manier om mensen te redden die dreigen te stikken... nadat ze zich verslikt hebben in bijvoorbeeld een snoepje. De hulpverlener gaat achter het slachtoffer staan, doet de armen om diens middel... en perst het snoepje met krachtige stoten uit de luchtpijp. De methode zou alleen al in de VS honderdduizenden levens hebben gered. Dit jaar paste dokter Heimlich zijn greep zelf nog toe bij een hoogbejaarde vrouw. Henry Heimlich overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 96 jaar. Feyenoord mag zich voor het eerst in 16 jaar weer eens winterkampioen noemen. De Rotterdammers waren thuis met 3-1 te sterk voor Vitesse... en hebben nu 6 punten voorsprong op Ajax en 9 op PSV. De nummers 2 en 3 treffen elkaar morgen in Amsterdam. De laatste keer dat Feyenoord winterkampioen werd was in 2000. De landstitel ging dat seizoen uiteindelijk naar PSV. Eerder vanavond speelde Rode JC thuis met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. De derde wedstrijd van vanavond tussen FC Twente en AZ is nog bezig. Het weer bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Na het weekend geleidelijk meer ruimte voor de zon. De temperatuur daalt dan naar een graad of 4.